Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bewoners van de Amsterdamse weg nachtelijke wegwerkzaamheden. Er wordt gewerkt aan de verbinding tussen de A9 en de A1. Dit weekende wordt er niet alleen overdag geheid, maar ook s'nachts. Bewoners klagen dat ze niet van tevoren wisten dat er ook s'nachts lawaai zou zijn. Rijkswaterstaat ging ervan uit dat er overlast mee zou vallen... omdat er vlak naast de weg niemand woont. De eerste twee Joint Strike Fighters staan klaar voor vertrek naar Nederland. Morgen vliegen ze vanuit Maryland in het oosten van de VS naar de vliegbasis Leeuwarden. Daar landen ze morgenavond om ongeveer 8 uur. Defensie heeft in totaal 37 Joint Strike Fighters gekocht als opvolger van de F-16. Op de Mount Everest zijn op dit moment zo'n 30 bergbeklimmers ziek. Ze hebben vooral last van bevriezingsverschijnselen. Zaterdagnacht overleed de Nederlandse klimmer Erik Arnold. Hij had hoogteziekte. Ook een Australische alpiniste overleed op de Mount Everest. Het is nog altijd onduidelijk of Taliban-leider Mullah Akhtar Mansour is gedood. Een hoge Taliban-commandant bevestigt dat hij omkwam bij een droneaanval, maar volgens een andere Taliban-verklaring is hij nog in leven. De Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken gaat ervan uit dat Mansour is omgekomen. In Oostenrijk is de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen aan de gang. De strijd gaat tussen Norbert Hofer van de rechtspopulistische FBE en Alexander van der Bellen van de Groenen. Hofer maakt de meeste kans. Zijn campagne is vooral gericht tegen de vluchtelingenstroom en de islam. Met het oog op morgen van de NOS krijgt een ere reismicrofoon. Dat is bekendgemaakt in het programma De Perstribune. Volgens de jury is het oog al 40 jaar een baken in radioland. De ere reismicrofoon wordt samen met de zilveren reismicrofoon en de zilveren nipkoff uitgereikt op 10 juni. Het weer nog buiend, wordt 16 tot 22 graden. Ook morgen regen, vooral in het oosten, en dan wordt het een graad of 15.